sinds een explosie op een boorplatform op 20 april. BP zegt wel dat de komende dagen nog moet blijken of de nieuwe kap het houdt financiële systeem in de Verenigde Staten gaat op de schop. Na het Huis van Afgevaardigden ging gisteren ook de Senaat akkoord met het hervormingsplan van president Obama. Er komt beter toezicht op de banken en consumenten worden beter beschermd. Critici zeggen dat de hervormingen niet ver genoeg gaan. Zo kunnen banken nog steeds zo groot worden dat een faillissement grote economische gevolgen heeft. De Duitse spoorwegen liggen onder vuur vanwege problemen met de airconditioning in ICE-treinen. De airco blijkt geregeld uit te vallen als het buiten boven de 32 graden is. Sinds afgelopen weekend zijn tientallen reizigers onwel geworden... omdat de temperatuur in de ICE-treinen soms oploopt tot 50 graden. De Duitse reizigersvereniging vindt dat Deutsche Bahn de gedupeerden een ruime compensatie moet bieden... en niet alleen een tegoedbon van anderhalf keer de ritprijs. Colombia zegt dat leiders van linkse rebellenbewegingen zich schuilhouden in buurland Venezuela. Minister van Defensie Silva liet op een persconferentie foto's en videobeelden zien... waarop de kopstukken te zien zouden zijn op Venezolaans grondgebied. Colombia heeft al eerder verdenkingen geuit dat Venezuela onderdak biedt aan linkse rebellen. De verklaring zal de gespannen relatie tussen de twee landen vermoedelijk geen goed doen. Een pastoor uit Opdam is geschorst omdat hij afgelopen zondag een speciale oranje mis heeft gehouden. Vanwege de WK-finale droeg pastoor Vlaar een oranje gewaad, zong hij een oranje lied en hing de kerk vol met voetbalvlaggetjes. Bisschop Punt vindt de speciale WK-mis ongepast. Hij heeft de pastoor uit Opdam van zijn priesterlijke taken ontheven en hem een bezinningsperiode opgelegd.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 Goedemorgen Zandvoort, zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur ZFM Jazz. Vandaag gepresenteerd en samengesteld door Hans Sandbergen. Deze keer dus geen gasten. Ja luisteraars, eh, op deze prachtige zondag eh, begon ik het programma met Close to You... gezongen door Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton... Ja, luisteraars. En eh, niet alleen in Zandvoort en Bentveld wordt ons programma beluisterd. Maar we weten dus dat eh, via de mainstream van internet eh, ook overal in Nederland dit programma door de jazzfans worden beluisterd. Die natuurlijk ook welkom. Ja, luisteraars, op deze prachtige zondagmorgen, tenminste hier in Zandvoort, is het strak blauwe lucht. En ik zie al diverse gasten naar het strand lopen, maar u zit natuurlijk nog gewoon thuis aan de ontbijttafel. En u, u luistert zoals gebruikelijk naar dit jazzprogramma, gepresenteerd door een team van ZFM eh, jazzmedewerkers tussen 10 en 12 op iedere zondagmorgen. Ik kwam in mijn kast duikend kwam ik eh, terecht bij een eh, muzikus die eigenlijk niet zo vaak op ZFM Jazz te beluisteren is. En dan kom ik bij de orkestleider Frank Wes. En dat hij uitstekend tenorsax kon spelen, dat is algemeen bekend. Maar dat hij ook nog de fluit kan beroeren, dat is wat minder bekend. Ik heb een cd uitge gekozen... waarin eh, Frank begeleid wordt door onder andere Tommy Flanagan... Chet Jones, Roy Hines, eh, Ray Barretto, George Duvalier... en Ossie Johnson en Olivier Nelson. Luistert u naar het prachtige Dancing in the Dark. ja, luisteraars, eh, door, door Dietz en Zwarts geschreven Dancing in the Dark. En hier ehm, Frank Vess op de fluit. Het was trouwens een prachtig arrangement van de tenorsaxofonist Olivier Nelson. Ja, luisteraars. En als je dus eh, soms wel eens in je kast duikt, dan kom je cd's tegen die je in jaren en jaren niet gedraaid hebt. En eh, dan vraag je je af, ja, waarom eigenlijk niet? Ja, u weet waarschijnlijk, ik ben, eh, als ik een jazzprogramma maak, dan eh, is de vibrafoon altijd van de partij. En eh, ik kwam een cd tegen van uh, Lionel Hampton samen met de clarinetist Benny Goodman. En ja, ik draaide die en ik denk, die ga ik ook zondag draaien. Ik heb een stuk uitgekozen, ooit gemaakt, gecomponeerd door Hamilton en, en Lewis... Luister nu naar deze twee fenomenen met een big band in How High the Moon. Ja, luisteraars, uh, eh, How High the Moon, jazz van de bovenste plank. Hier eh, gespeeld door het grote orkest van eh, Benny Goodman. Benny Goodman natuurlijk met zijn klarinet en als gast Lionel Hampton op de vibrafoon. Ja, schitterende muziek. Goed, ehm, veertien dagen geleden mocht ik samen met Tom Hendricks een programma over u presenteren. En maken met veel plezier natuurlijk. En toen had ik de Amerikaanse zangeres had ik op de draaitafel neergelegd. Patty Austin. En zij werd begeleid door het grote orkest van de WRD Big Band. Nou, dat is een orkest eh, waar ook andere grote zoals Chet Baker eh, mee gespeeld hebben. En het orkest bestaat nog steeds. Ehm, sommige mensen hadden niet gehoord van deze fantastische zangeres... en eh, vroegen mij om nog eens wat van haar te laten horen. Nou ja, goed, op deze prachtige zondagmorgen wil ik daar natuurlijk aan voldoen. En ik heb ook gekezen voor nog zo'n mooi stuk. stuk. En dat stuk heet Our love is here to stay. Patty Austin. but for a year, but ever and a day. prachtige muziek. How Long Blues van eh, Ray Charles. Nu alleen instrumentaal. Ja, prachtige stukken muziek eh, heeft deze man geschreven. In de toekomst zal ik eh, nog wel eens van deze begenadigde, doch jammer genoeg blinde zanger en gitarist laten horen. Ja, en op mijn tocht, op mijn zoektocht naar jazz kwam ik toch weer tegen eh, Joe Williams. Joe Williams, eigenlijk eh, bekend geworden bij het grote orkest van eh, Count Basie... heeft ook stukken muziek ehm, ja, met anderen uiteraard gemaakt. En ehm, ik kwam een hele mooie ballad van hem tegen. Hier, speelt, hij. wordt hij begeleid door George Shearing, de pianist. Luister nu naar Here's to Live, Joe Williams. no complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets.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 Here's to life, to dreamers and their dreams. here's to life, and here's to love, and here's to. I ran around with my own little crowd. The usual laughs, not often but loud. And in the world that I knew, I didn't know about you. chasing after the rain on the merry-go-round. Just taking my fun where it could be found. And yet, what else could I do? I didn't know about you. Darling, now I know I had the loneliest yesterday. Every day in your arms, I know for once in my life I'm had a good time every time I went out. Romance was the thing I kidded about. How could I know about love? I didn't know about you. say it was grand. And now I know I had the loneliest yesterdays. Every day in your arms, I know in my life. I'm living. I had a good time every time I went out. And romance was a thing I kidded about. How could I know about love? I Didn't Know About You. Joe Williams met het grote orkest van eh, Robert Farnham. Trouwens, het arrangement van dit prachtige stuk muziek was ook van eh, Robert Farnham. Goed, eh, luisteraars. We hebben nog een, een tien minuutjes voor het, voor het nieuws. En dan, ja, dan gaan we nog een uur jazz maken. En de laatste tien minuten wilde ik eigenlijk besteden aan de tenorsaxofonist Ben Webster... Veel in Nederland opgetreden. Jammer genoeg niet meer onder ons. Nou ja, prachtige muziek nagelaten. Ik heb een stukje uitgezocht. Luistert u naar When I Fall in Love. Ben Webster. ja, luisteraars. En eh, zo zitten, eh, zitten, wij weer eh, tegen de klok van 11. En samen met Ben Webster in een prachtig werk van hemzelf, Late Date... zitten wij weer tegen de klok van 11. En zit het eerste uur jazz er deze fantastische zondagmorgen er alweer op. Ja, luisteraars. Ehm, we gaan zo naar het nieuws en de reclame. En dan zijn we natuurlijk weer terug eh, naar een volgend uur ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen. Blijft u luisteren. het ritme van ZFM.